Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet krijgt veel kritiek in de Tweede Kamer. Daar is het debat over de Prinsjesdagplannen nog steeds volop aan de gang. GroenLinks PvdA-leider Timmermans vindt het jammer dat het minimumloon niet omhoog gaat. En D66-fractievoorzitter Jette is onder meer kritisch op het verhogen van de BTW op cultuur en sport. Een kaartje voor de Formule 1 in Zandvoort van 399 naar 455 euro. Ik zei net al een concert van de toppers. 75 euro wordt 84 euro. En dit is allemaal geld wat gewone Nederlanders moeten opbrengen. Ook is er kritiek op de plannen om een asielcrisis uit te roepen. Daardoor kan het kabinet maatregelen nemen zonder dat de Tweede en Eerste Kamer daarover hoeven te stemmen. Opnieuw explosies in Libanon. Dit keer zouden portofoons, dat zijn een soort professionele walkie-talkies, van Hezbollah uit het niets zijn geëxplodeerd. Er zouden minstens drie mensen om het leven zijn gekomen. Honderden mensen zijn gewond. Je hoort correspondent Daisy Moore. Mensen proberen ja, een veilige plek te vinden, elkaar te bereiken, eh, te horen of het eh, goed gaat. Ze probeerden vandaag min of meer normaal te doen. Maar dat gevoel is nu weer helemaal weg. Ja, want gisteren ontplofte er in Libanon massaal de piepers. Twaalf mensen overleefden dat niet, onder wie twee kinderen. Er vielen gisteren bijna 3000 gewonden. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging... tegen de man die Tim Hofman wilde vermoorden. Ruim een jaar geleden liep de man met een vuurwapen en een mes... het gebouw van BNN-VARA in Hilversum binnen... en zei tegen de beveiliger dat hij Hofman wilde vermoorden. De beveiliger schakelde toen de politie in en de man werd opgepakt. In de dierentuin in Emmen kunnen ze ladingen beschuit met muisjes inslaan. Want er zijn drie Afrikaanse leeuwenwelpen geboren. Volgens Wildlands maken moederleeuw en haar jonkies het goed. Vijf jaar geleden kwamen er ook al welpjes ter wereld in Emmen. In de dierentuin leven nu één volwassen leeuw, drie volwassen leeuwinnen en de nieuwe babyleeuwtjes. Dan nog het weer. De rest van de middag een mix van zon en wolken bij een graad of 21. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Morgen vooral veel zon, later kans op buien. En het wordt dan 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland op dit moment wel op het hoogtepunt. De meeste vertraging zien we nu op de A10 Noord richting Zaandam. De hoogte van Durgedam is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is bijna drie kwartier. De A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Velsen en Beverwijk staat een te hoog voertuig. De weg is op dit moment dicht. Vertraging in ieder geval 10 minuten.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 Dit keer zou, het onder meer gaan om ontploffende portofoons die door Hezbollah-leden worden gedragen. Tegen de man die tv-presentator Tim Hofman wilde doden... eist het Openbaar Ministerie 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM verdenkt de man van poging tot moord met een terroristisch oogmerk een Siamese tweeling uit Pakistan is in Turkije succesvol van elkaar gescheiden. De baby's zaten met hun hoofden aan elkaar vast. Voor de scheiding waren meerdere operaties nodig. De laatste duurde 14 uur. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen is een groot deel van de dag zonnig. Maar in de namiddag kans op een bui.